1 uur. Dielke met het NOS-journaal. Volk mag zich in een referendum uitspreken over het financiële reddingsplan voor het land. Dat heeft premier Tsipras bekendgemaakt in een televisietoespraak om 1 uur s'nachts Griekse tijd. Het referendum wordt volgende week zondag gehouden. Dat is na de deadline voor Griekenland, die is komende dinsdag. Maar Tsipras zegt dat hij om uitstel vraagt. In zijn toespraak haalde de premier hard uit naar de schuldeisers van Griekenland. Volgens hem worden er onmogelijke eisen gesteld die indruisen tegen de Europese waarden. Wat het aangekondigde referendum betekent voor de bijeenkomst van de Eurogroep, die de komende dag op de agenda staat, is niet duidelijk. Minister Koenders waarschuwt dat Nederlanders in Tunesië extra alert moeten zijn na de aanslag van de afgelopen dag in de badplaats Port El Kantawi. Waakzaamheid is zeer geboden overal, benadrukt de minister. Hij adviseert iedereen de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten te houden. Op dit moment wordt reizen naar het gebied in Tunesië niet afgeraden. Wel moeten vakantiegangers uit de buurt blijven van overheidsgebouwen, moskeeën en synagogen en plaatsen waar veel mensen zijn. Bij de aanslag in Tunesië vielen zeker 37 doden, vooral Britten de politie heeft een van de twee voortvluchtige Amerikaanse gevangenen doodgeschoten. Het gaat om de 48-jarige Richard Matt, die drie weken geleden met een medegevangene ontsnapte uit een zwaar beveiligd complex in de staat New York. Zijn handlanger is nog spoorloos. Na hun spectaculaire ontsnapping begonnen honderden politiemensen aan een zoektocht naar de twee. Ze zijn allebei veroordeeld wegens moord. Dan het weer. Vannacht in het hele land kans op buien. Het koelt af tot 15 graden.